Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan de minimale eisen voldoen, anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Er zijn nieuwe verklaringen afgelegd over de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Zij werd vorig jaar gewurgd door twee broers uit Almelo met wie ze een relatie had. De broers zwegen altijd over het motief. Een van de broers heeft volgens RTV Oost bij de behandeling van het hoger beroep wel gesproken. Zijn oudere broer zou kwaad zijn geweest omdat Lotte een naaktfoto van hem had doorgestuurd. Vervolgens zou hij door het lint zijn gegaan en haar in een sloot hebben geduwd. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in Boris Johnson opgezegd. Nooit eerder in de Britse geschiedenis stapten zoveel ambtsdragers op binnen 24 uur tijd. Gisteravond sprak Johnson met een delegatie zwaargewichten van zijn kabinet... die willen dat hij opstapt. De premier is dat niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een mogelijke vertrouwensstemming. In de Amerikaanse staat Georgia is een monument vernield met explosieven. Het gaat om de Georgia Guidestones, granieten zuilen van 6 meter hoog. Het bouwwerk wordt ook wel de Amerikaanse Stonehenge genoemd... omdat het niet duidelijk is wie het heeft laten bouwen en waarom.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 I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what this trap for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling freebie bitch with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking cigarette, ooh. I'm serving bricks, somebody, who For the bitch, catch a Charlie, Gucci flip flops and joggers, ooh. right break me or lead me astray Who would have guessed I'd let my mind drift so far away You always said I was a dreamer Now instead I'm dreaming of things That's making my mind go crazy Small things like it The stop that I've taken Was a stop too late Cause now I'm alone I'm thinking it's stupid hurt ZFM.